Eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Ruim twee derde van de mensen die meededen aan de ANWB internetpeiling is voor een vorm van rekeningrijden. Ook vindt een meerderheid het redelijk dat voor schonere auto's minder betaald hoeft te worden. Het spitstarief wordt daarentegen krachtig afgewezen. Ook vragen veel ondervraagden zich af of met de kastjes in de auto de privacy wel is gewaarborgd. Zo'n 400.000 mensen, leden en niet-leden, deden mee aan de peiling. Bij de bekerfinale Feyenoord-Ajax zijn van beide clubs maximaal 10.000 supporters welkom. De overige kaarten, ruim 25.000, moeten van tevoren bij de KNVB op naam worden besteld. Dat heeft burgemeester Abu Talib van Rotterdam aan de KNVB laten weten. De wedstrijd is op zondag 25 april en begint om 2 uur smiddags. middags. Volgens de KNVB is het erg lastig om nu nog zoveel kaarten op naam te zetten en bestaat de kans dat niet alle kaarten voor de bekerfinale kunnen worden verkocht. De Belgische politiek wil een verbod op het dragen van een boerka of een niqab in het openbaar. De parlementscommissie voor Binnenlandse Zaken heeft unaniem met het wetsvoorstel ingestemd... en naar verwachting stemt het hele parlement er over een paar weken ook mee in. Belgische politici vinden dat mensen die een niqab of boerka dragen onmogelijk zijn te herkennen. En dat zou ertoe leiden dat mensen zich op straat onveilig voelen. Als de wet wordt aangenomen wordt België het eerste Europese land met een verbod op kleding die het hele lichaam en bijna het hele gezicht van vrouwen bedekt. De provincie Noord-Holland stelt Eurosalt aansprakelijk voor de geleden schade door het tekort aan strooisout van afgelopen winter. Het bedrijf zou zijn verplichtingen niet zijn nagekomen. Noord-Holland eist van Eurosalt een schadevergoeding van ongeveer 300.000 euro. In dat bedrag zitten onder meer de kosten voor het kopen van zout bij andere leveranciers. Noord-Holland had met Eurosalt een overeenkomst voor de levering van 9000 ton strooisout. De schadeclaims die bij de provincie zijn ingediend door weggebruikers zijn vooralsnog niet opgenomen in de ijs. Het weer, toenemende bewolking en steeds meer kans op buien.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 Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you sure. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, cause you made me that much stronger. kan me fighter.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 En in de ether op 106.9.